moet met het NWS Journaal. Ruim 50 geld van Defensie omdat ze een trauma hebben opgelopen tijdens hun missie in Libanon. Ze volgen het voorbeeld van een oud-militair uit Bellingwolde... die na een lange juridische strijd een schadevergoeding kreeg, meldt RTV Noord. De veteranen dienden begin jaren 80 in de VN-vredesmacht in Libanon... en hebben nu last van een posttraumatisch stressstoornis. Een letselschadeadvocaat gaat namens hen onderhandelen met Defensie. Hij denkt dat er voor de hele groep miljoenen euro's kunnen worden geëist. In de Egyptische badplaats Hurghada hebben twee gewapende mannen drie toeristen neergestoken. De slachtoffers, volgens persbureau AP uit Oostenrijk en Zweden, zijn lichtgewond geraakt. De twee aanvallers zouden van plan zijn geweest toeristen te gijzelen, maar werden overmeesterd door veiligheidstroepen. Een van hen werd gedood, de ander is gewond afgevoerd. De Verenigde Staten is blij met de arrestatie van de Mexicaanse drugsbaas El Chapo. De advocaat-generaal van de VS zegt in een reactie dat zijn arrestatie een klap is voor de internationale drugshandel. De leider van een berucht drugskartel werd gisteren opgepakt. Vijf handlangers zijn gedood. El Chapo ontsnapte zes maanden geleden via een tunnel uit de gevangenis. In 2001 ontsnapte hij ook al en bleef toen ruim 13 jaar uit handen van justitie. De VS zou de drugsbaas graag zelf vervolgen, maar Mexico wilde hem tot nu toe niet uitleveren. De Nederlandse volleybalsters spelen in de finale van het Olympisch kwalificatietoernooi tegen Rusland. De Russische vrouwen wonnen afgelopen avond met 3-1 van gastland Turkije. De finale wordt morgen gespeeld. De winnaar plaatst zich voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De verliezer kan zich later nog kwalificeren. Het weer vannacht is het droog. In het oosten en noordoosten gaat het licht vriezen. Ook is er kans op mist.